uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht is bang dat er vanavond mensen van buiten Overvecht... naar de bewonersbijeenkomst over een nieuwe vluchtelingenopvang in de Utrechtse wijk zullen komen. Bezoekers moeten zich daarom identificeren en ze moeten de uitnodiging laten zien voordat ze naar binnen mogen. De gemeente heeft signalen gekregen dat er mensen van buitenaf op de bijeenkomst zullen afkomen. Tegenstanders roepen via Facebook op om er massaal naartoe te gaan. Of er extra politie wordt ingezet wil de gemeente niet zeggen. Bij een aanval op een winkelcentrum in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 18 doden gevallen. Er ontplofte een auto bij de ingang van het winkelcentrum en daarna gijzelden gewapende mannen een onbekend aantal mensen. Bij de beëindiging van die gijzeling zijn twee terroristen gedood en vier daders werden opgepakt. De aanslag is opgeëist door terreurgroep IS. VVD'er Ton Elias en PVV'er Martin Bosma hebben zich op de valreep nog verkiesbaar gesteld als voorzitter van de Tweede Kamer. De andere twee kandidaten zijn Kadisha Ariep van de PvdA en, de, en Marlene van Torenburg van het CDA. Woensdag worden de verkiezingen gehouden. Anoushka van Miltenburg legde half december haar voorzitterschap neer vanwege haar rol in de TV-deal. Het duurt nog zeker een jaar voordat Mexico drugsbaron El Chapo aan de VS kan uitleveren, heeft het Openbaar Ministerie in Mexico-stad bekendgemaakt. Joaquin Guzman werd afgelopen vrijdag opgepakt nadat hij vorig jaar in juli was ontsnapt uit een extra beveiligde gevangenis. De VS wil hem berechten voor moord, drugshandel, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Het weer. Vanuit het zuiden wordt het langzaam steeds droger. Vannacht blijft het bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen is het wisselvallig met opnieuw regen en aan zee kans op onweer. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Short.